Er minstens 15 gewonden zijn gevallen. Gisteren gebeurde hetzelfde in de stad Ip. Daar vielen toen drie doden en 15 gewonden. Maar vandaag gingen de betogers daar toch weer de straat op. Strijders van Al-Qaeda hebben ook weer toegeslagen in Jemen. In een plaats in de provincie Baida overvielen Al-Qaeda-strijders een militaire post en schoten ze zes militairen dood. In Haiti is de populaire zanger Michel Martelly geïnstalleerd als president. Bij de beëdiging beloofde Martelly dat hij het land weer zal opbouwen na de aardbeving van vorig jaar. De ceremonie was in een geïmproviseerd houten gebouw op de plek waarbij de aardbeving het parlement instortte. Op het moment dat Martelly de eet aflegde viel de stroom uit. Maar uiteindelijk kon vertrekkend president Preval de blauw-rode presidentiële sjerp overhandigen. Vooral veel arme Haitianen hebben op Martelly gestemd. Bij de beëdiging waren veel buitenlandse gasten aanwezig, onder wie de Amerikaanse oud-president Bill Clinton. De brandweer van Rotterdam-Rijnmond heeft bij de brand bij Chemiepak in Moerdijk in januari nauwelijks hulp kunnen bieden, omdat er geen contact kon worden gelegd met de meest betrokken regio's. De brandweer van die regio's, Middenwest-Brabant en Zuid-Holland-Zuid, was lange tijd onbereikbaar. Het gevolg was dat Rotterdam-Rijnmond, dat de meeste kennis heeft over chemische branden, pas uren later met twee brandweerwagens in actie kwam. Deze informatie staat in een evaluatierapport van Rotterdam-Rijnmond over de brand bij Chemiepak dat in handen is van de NOS. In het rapport staat verder dat Rotterdam-Rijnmond niet door de andere regio's werd ingelicht over de brand, maar er zelf achter kwam via Twitter en nu.nl. Het weer. In het westen kans op een bui. Morgen wisselend bewolkt met buien.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 Zoals je voor ons gewend bent, het Showbiz Nieuws, de party update, Nightwalk 10 en... ja, e. het tweede uur. Bijna hetzelfde, alleen meer shownieuws, bioscoopnieuws. En de derde uur, op tegenwoordig sinds vorige week eh, zijn we er van 9 tot middernacht. In het derde uur een DJ in de mix hier op CFM Zandvoort. En wie dat gaat worden, ga ik je straks maar vertellen. Moet nog even een verrassing blijven. CFM Zandvoort, het beste van dance en R&B in de mix op de radio. Een hoop lekkere muziek. Zometeen onderweg de bingo players met Cry Just A Little. Toen ik hem hoorde dacht ik, wow, dit gewoon een gigantische grote hit worden. Hij staat in de Beatboard-lijst. de Beatboard meest gedownloade plaatjes. Daar een top 100 van en daar kwam die in voor.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 Hun laatste verschenen wat betreft de Beatport downloadlijst. En daarvoor muziek van BLB eh, B.O.B. featuring Haley Williams met Airplanes. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. NW Nightbox Show Facts. Het blijft een doorbijtertje. Het blijkt een doorbijtertje te zijn. Justin Bieber voelde zich niet zo lekker tijdens zijn concert in Manila ging over zijn nek tijdens het optreden... maar wilde kosten wat kost zijn concert uh, door laten gaan. Ziek als een hond, maar de show must go on, twitterde hij vlak voordat hij het podium trotseerde. Maar tijdens de show leek het even eh, dat hij het even niet meer ging trekken. En na de show heeft de wat anderhalf uur boven de wc gehangen. En heeft hij zijn hele maaginhoud buiten boord gegooid. Nou ja, dat is altijd leuk om te weten. Hè? Justin Bieber dus. Eh, maar ja, hè. Show must go on, dus hij is netjes gewoon doorgaan. En eh, Paris Hilton en Lindsay Lohan hebben de strijdtaal begraven. De hotelerfgename nam Lindsay in de zaak tijdens de reality show The World According to Paris. Lohan kon daar niet om lachen. Lindsay was blij dat Paris haar excuses aanbood, zegt een bron tegen Radar Online. Ze geloofde dat Paris... Ze gelooft dat Paris oprecht was. De meiden kennen elkaar al heel erg lang. En Lindsay wil weer een keer lunchen met haar. Het is nu allemaal koek en ei, schijnt zo. Het begon allemaal met een grap over een dakloze. Paris werd door een dakloze vrouw aangezien voor Lindsay. Waarop ze zei, als ik Lindsay zou zijn, zou ik oorbellen stelen in plaats van weggooien. Lohan werd eind april opgepakt voor een juwelenroof en pikte deze opmerking niet. Je hoeft geen grappen te maken over serieuze zaken. Daarna bood Paris eh, toch haar excuus aan. Dus eind goed, al goed. Beyoncé showt haar nieuwe videoclip. Beyoncé is druk bezig met de productieproces van een videoclip... bij de laatste single Run the World Girls. En ze is zo vrij geweest om een kleine 20 seconden aan voorpret op het internet te zetten. In het filmpje zie je Bee als een soort strijder... met een legertje dansers en danseressen in haar rug... Het verhaal is een beetje A-Team e meets North Korea meets Charlie Angels. Voorlopig weinig sexy dansmoves, maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Het is maar een kleine 20 seconden wat ze op het internet vrij hebben gegeven. De opnames zijn volgens fansite eh, Beyoncé Live. Beyoncé Live in april gemaakt in... Uh, eh, Mojave woestijn in Californië. Maar dat is informatie die je natuurlijk niet interesseert. Je wil gewoon beeld. Dus moet je gewoon even kijken op internet. Beyoncé round the World Girls. En dan eh, zie je een klein filmpje van een kleine 20 seconden... waar ze dan uh, haar clip showt. En nog meer nieuws over Justin Bieber. Hij heeft gezoend met Selena Gomez. Hoewel er al maanden druk geschreven wordt over Justin Bieber en Selena Gomez... deden de twee al die tijd een beetje geheimzinnig over hun relatie. Tot gisteravond, toen hebben de twee tienersterren hun liefde bezegeld met een kus in het openbaar. Het ging nog wel een beetje stuntelig, maar het was toch eh, de lang verwachte kus waar iedereen op het zitten wachten. Justin deed het tijdens een persconferentie in Jakarta. Er doken eerst al een paar kiekjes van de Lovebirds op... waarop te zien was dat ze wel erg close waren tijdens hun gezamenlijke vakantie. En uiteindelijk hebben ze nu echt gezoend en ook dat kan je op het internet terugvinden. Ik denk als je bij... Eh, eh, op YouTube gaat kijken. Justin Bieber en Selena Gomez kissing in Indonesië. Dan eh, kom je zeker op het filmpje. Dan kan je dat even fijn bekijken. CFM Zandvoort, het beste van dance en R&B in de mix op de radio. Terug naar de muziek. En wat voor muziek? Wat dacht je van Brainpower? Samen met de Party Squad en uh, eh, Dice Cream met Drama in de Tent. Zaterdagavond. De FM Nights. ZFM's Nightwalk. Night Radio. Radio Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Yo, officieel die drama is weer aan. Je weet het baby. Brainpower, Dice Cream, Party Squad. Let's go. Er is drama in de tent, taal is voor fans. Glippen doen we naar binnen, gratis en bekend. Ruben flip je boy op de lijst, plus 5. We droeg als een motherfucker en de kluts kwijt. Dames schitteren, net als in de Jimmy Woo. Met die Gucci outfits en die Jimmy Choo. Ben niet als Diddy dude, dit is Dizzy Boo. Laat je body maar bangen zoals die Betty Boop. Ik ben die dude, vanavond doe je mij met die 6 feet dobbelstenen tattoo op je lijf. Als je begrijpt wat ik bedoel, schatje. En dan je straks om mijn nek als het toepasje. Geef me nog een hit van die split dan. En nog een sip van die lick voor we split gaan. Vaker met die chicks van je klik dan. Zijn ze down om te loungen op de van. De drama is weer aan, voor die, voel die beat slaan. De drama is weer aan, voor die, voel die beat slaan. De drama is weer aan, voor die, voel die beat slaan. Je kan niet echt dicht bij de staan. De drama is weer aan, voor die, voel die beat slaan. De drama is weer aan, voor die, voel die beat slaan. De drama is weer aan, voor die, voel die beat slaan. Je kan niet echt dicht bij de <laughs> Als je nog niet overtuigd was, doe nog een stapje achteruit. Zodat je systeem nog wat extra kan pompen, baby. Maak je klaar voor die paas. breekpower. Zelfklasse dames gedragen zich nou als sletjes. Want die fantas Bacardi Res maken net als raketjes. De lijn is wazig tussen fictie en echtheid. Dizzy droeg naast me, Ruben die is de weg kwijt. Vrouwen, lichamen, fysieke examens. En Jerry staat wat donsens uit de kamer tegen dames. Mensen doen hit en zijn er helemaal aan. En ze horen je niet echt, maar doen alsof ze je verstaan. Vind je niet dat alles maar verloedert? Ik denk je niet, ik val de laatste je moeder. Kijk wat uren naar de DJ. Dat is niet gezond, staat die draaitafel stil. En tol ik nou in de ronde. Voel me net een CD in een CDJ. Dice en de party squad, de MC is de BP. Hey. gaan veel te ver en zo vaak lauw. Mijn dubbele bako's maakt nou als Pablo. De drama is weer aan, voel die, voel die beat slaan. De drama is weer aan, voel die, voel die beat slaan. De drama is weer aan, voel die, voel die beat slaan. Je kan niet echt dit bij de stiekem staan. De drama is weer aan, voel die, voel die beat slaan. De drama is weer aan, voel die, voel die beat slaan. De drama is weer aan, voel die, voel die beat slaan. Je kan niet echt dicht bij de speaker staan. en het werd weer eens tijd Party squad, brain dizzy en die vibe is live Check ik op mijn klokkie en het werd weer eens tijd Want die club gaat stuk en het blijft een feit De drama is weer aan, voel die, voel die beat slaan. De drama is weer aan, voel die, voel die beat slaan. De drama is weer aan, voel die, voel die beat slaan. Je kan niet echt weer bij de stiekem staan. De drama is weer aan, voel die, voel die beat slaan. De drama is weer aan, voel die, voel die beat slaan. De drama is weer aan, voel die, voel die beat slaan. Je kan niet echt dicht bij de stiekem staan. La ciudad de Toluca está especializado en la elaboración de este embutido.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 With me make this nice music. Let's go crazy. Do a song. Oh my in ZFM's Nightwalk. Voor de muziek van de jeugd van tegenwoordig met Get Spanish. En daarvoor Power met een oudje. Samen met de Party Squad en Dice Cream met Drama in de Tent. En we gaan door met een nieuwe plaat van Stefano Navarini uit Italië. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. We kennen hem natuurlijk. Een hele oude plaat. Gaat al heel wat jaartjes mee. Is ook heel vaak geremixed. Het is Disco's Revenge. Hoort het nu hier op de radio. Boom boom boom. Zoals altijd beginnen even met Escape in Amsterdam. Iedere zaterdagavond Frame Busters. Dat is met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet het vanavond samen met Frederik Abbas. Co-star on sax. MC is Miss Bounty. En in Electric at the Lux hebben we Martino Rosso. En vanavond in Lido Club hebben we Lido Club Night met... Uh, Carita Alanina. En dat is om 10 uur begonnen en het duurt tot 2 uur in de ochtend. Rita Lanina dus in Lido Club Night. En voor wat grotere feestjes moet je vanavond zijn op de Party partyschip Ocean Diva. Grotesque Presents in Search of Sunrise 009. Search of Sunrise kennen we natuurlijk van de eh, Chesto. We begonnen er ooit mee eh, met een hele complicatie. Volgens mij waren dat vroeger illegale cassettebandjes. En toen werden het cd'tjes die in de winkel kon Vanavond dus eh, in, eh, op het partyschip Ocean Diva. En de line-up is Richard Durant, Alex Orion, Jochem Miller, Attento Divini, Ram en MC is Charles. Vanavond dus in partyschip Ocean Diva Grotesque Presents in Circle of Sunrise nummer 9. Laten we een klein stukje terug wandelen, of je pakt de auto, niet verstandig als je drinkt natuurlijk. Een stukje terug richting eh, deze kant op, richting Zandvoort, dan kom je bij de Westerunie een stukje lopen natuurlijk. Helemaal naar het klokkenplein, maar is te doen natuurlijk. We hebben vanavond uh, Klik. En dat is met uh, Monica Cruz, Anton Piet, Lauhaus en Stefano Ricetta. Duurt allemaal tot vijf uur in de ochtend. Klik in de Wester-Unie vanavond. En vanavond wat dichter bij huis. In de Kromme Elleboogsteeg. En vanavond eh, in de stalker hebben we Barcode. Dat is met Mark Benjamin, Dirty Caps, Giuliano full track. Kurredier, featuring Dick en Ruben Kluit. Vanavond tot 5 uur in de ochtend barcode in de Stalker in Haarlem. En tot zover de feestjes wat betreft Haarlem en Amsterdam. Straks in de tweede uur de feestjes die op het strand van eh, Zandvoort en Bloemendaal plaats we zullen gaan vinden. We eerst weer terug naar de muziek hier op CFM Zandvoort. U luistert naar de Nightwalk. Mijn naam is Mario Zandvoort. En tot aan middernacht ben ik bij met het beste van dance en R&B. En straks in het laatste uur een DJ live in de mix. 106.9 Radio Mario Zandvoort.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 Alweer B.O.B. Ja, de man doet het goed. Nu samen met River Como met Magic. En daarvoor muziek van Alain Clark met Foxy Lady. Ik draaide hem vorige week ook al. Het blijft gewoon een lekkere plaat. En we gaan door met een van mijn favorietjes. Het is Chris Brown. Tezamen met Benny Bonassi met Beautiful People. En zo meteen gaan we eens even kijken wat er allemaal veranderd is in de Nightwalk 10. Na de plaat van eh, Chris Brown, met Beautiful People. CFM Zandvoort. The Nightwalk 10 is on now. Op nummer 10 vinden we deze week één plaatsje gezakt voor Martin Zalvek. Tezamen Drognet met Hello. Op nummer 9 twee plaatsen gezakt voor de Party Squad. Tezamen met Atje, Gers, Jay en Reverse. Met Ik Ga Hard. Op nummer 8 de plaat die zojuist hoorde van Chris Brown. Tezamen met Benny Benassi met Beautiful People. En deze week op 7 vinden we de hoogste nieuw binnenkomen in de Nightwalk 10. Die is van David Quetta tezamen met Nicki Minaj en Flo Rida met Where Them Girls. Nummer 6 deze week. Vorige week komt die nieuw binnen op 10. Bob Sinclair tezamen met Rafael Cara met Far L'Amor. Op nummer 5 deze week blijft staan. Ida met Sun Is Up. Op nummer 4 eveneens blijven staan. LMFAO. Featuring Lauren Burnett en Goonrock met Party Rock Item. Op nummer 3 Snoop Dogg versus David Guetta met Sweat. Op nummer 2 ook blijven staan. Alexander Stan met Mr. Saxo Beats. En nog steeds op 1, weken op 1 plaat Alexis Jordan met Happiness. En natuurlijk zoals iedere week hoor je hem nu hier op CFM Zandvoort. De nummer 1 in de Nightwalk 10, Alexis Jordan met Happiness. Nightwalk 10 is on. Number 1 I gotta turn this car around I never should have left this All the this traffic is making me sick be out of my mind.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 dag in de para, elke dag 8, 4, vol, ik heb een blik vol pret en mijn glazen vol Ik heb een Jackie Cola, sterke dranken Maar mijn twee zandboeken maak werk van De binnen zichtbaar lounge op de Susie Wong Nike fles, geen Louis Vuitton Vind me niks, daarom denk ik veel Maar is het drankje gebleven in mijn keel In een paradiso met een glas op twee Whisky, vodka en een fucked up face Mijn ogen hangen en ze lopen langs Dik, tik zijn en ze zeggen hoi in de pan In een paradiso met een glas te tien En alle chicks zien dat ik voor de assen vien Ik ben een boer en ik heb een rach gesteen Waar vandaan kom, wat denk je van mijn pas misschien? Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. CFM Zandvoort, het beste van dance en R&B in de mix op de radio. Wordt muziek van Alexis Jordan met Happiness. En daarachteraan de appelsist met Licht Uit. En zometeen het nieuws en weer heel Hilversum. Maar tot die tijd nog even lekkere muziek. Wat dacht je van Matt, Cassili en Danny Fricozoid met Long Legs Running 2011. Ik wens je nog een hele fijne avond als je nu gaat stappen. Maar ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. We zijn nog tot aan middernacht bij het met het beste van dance en R&B. En het laatste uurtje een uur lang alleen maar het beste van dance. Maar nu eerst muziek met Caselli met eh, de Long Legs Running 2011. Tot een andere kant van 10 uur. If you need me, just call me. I'll be right here waiting for you. We've been through hell and back again, but I was right here waiting for you. When all your friends left you all alone, I was right here waiting for you.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 Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Jemen is weer massaal geprotesteerd tegen president Saleh, onder meer in de hoofdstad Sanaa. In de zuidelijke stad Taï schoten politiemannen in Burger vanaf daken op een protesterende menigte. Daarbij zouden minstens 15 gewonden zijn gevallen. Gisteren gebeurde hetzelfde in de stad Ip. Daar vielen toen drie doden en 15 gewonden. Maar vandaag...